Een van de twee, een man van 32, werkte bij de kinderopvangorganisatie Kinderrijk in Amstelveen. Hij zou kinderporno op zijn privécomputer hebben staan. Volgens Kinderrijk zijn er geen aanwijzingen dat de man kinderen heeft misbruikt. Na zijn arrestatie heeft de kinderopvangorganisatie hem direct ontslagen. Kinderrijk zegt dat er nooit klachten zijn geweest over de manier waarop deze oproepkracht met de kinderen opging. Er zijn geen aanwijzingen dat hij contact heeft gehad met Robert M., de hoofdverdachte in de Amsterdamse zedenzaak. tweede verdachte die is aangehouden woonde in hetzelfde huis. Politie kwam hem op het spoor tijdens het onderzoek naar Robert M. 36-jarige man uit Amstelveen zou wel contact hebben gehad met M, maar waar hij precies van wordt verdacht wil justitie niet zeggen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat alle levensmiddelen die vanuit Japan worden ingevoerd controleren op radioactiviteit. Alles wat sinds de tsunami van vrijdag het land binnenkomt wordt gecheckt. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit is het een voorzorgsmaatregel. Die is genomen vanwege de problemen in de kerncentrale in Fukushima. Daarbij zijn radioactieve stoffen in de lucht terechtgekomen hoewel de concentraties in de loop van de dag zijn afgenomen. De enorme digitale klok in het centrum van Londen die aftelt naar de Olympische Spelen van volgend jaar heeft het minder dan één dag volgehouden. Teller hield er vanmiddag mee op met nog 500 dagen, 7 uur en bijna 7 minuten te gaan tot de opening van het sportevenement. De digitale klok die op een stalen constructie staat van ruim 6 meter hoog staat op Trafalgar Square en werd gisteravond in gebruik genomen. De organisatie van de Spelen is erg teleurgesteld over de storing en zegt dat de klok uitgebreid was getest.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 Voor de derde keer heb ik als gast Rob van Menen, woonachtig in Alkmaar, maar werkzaam bij de gemeente Zandvoort. Goedemorgen Rob. Ja, goedemorgen Tom. Wat heb jij allemaal uh, voor spullen meegenomen? Want ik zie ehm, hele stapels eh, cd's. Nou, van alles en nog wat. En eh, ik dacht, laten we maar veel zangeressen doen of zo dit keer. Ik heb van alles en nog wat meegenomen. Dus van ook, ook wat Turkse jazz oh, bijvoorbeeld. Turkse ja, jazz, Doe, maar, doe maar. Ja. ja. Geen Japanse jazz? Geen Japanse jazz, nee. Dat, geen tsunami jazz. <laughs> nee. Nou, we gaan toch maar een eh, soort van uh, over de mensen laten heen komen eh, op muziekgebied. Het is, er hangt een beetje lente in de lucht en daarom strooi ik ook af en toe wat lentemuziek in het rond. Zoals van de pianist Ramsey Lewis, die op een van zijn meer dan 80 albums die hij heeft gemaakt ook zijn liefde voor de lente verklaarde. How beautiful is spring. beetje lente past wel de bossa nova. En daarom even deze hele bekende van Antonio Carlos Jobim, Desafinado. Zwoel gezongen door Astrud Gilberto en George Michael. Rob, wat voor cd heb je mij gegeven? Eh, nou, ik had je gegeven van uh, It Might As Well Be Spring. het is natuurlijk ook lente, maar nou ja, alleen de zon nog. Voor de rest, de temperatuur begint ergens op te lijken. Dus eh, nou, ik zou zeggen, eh, zet hem maar op. I'm as restless as a willow in a windstorm. I'm as jumpy as a puppet on a string. contented, like a nightingale without a song to sing. Oh, why should I have spring fever when it isn't? strange new street. crocus or rose. At all the very gay places? Those come what may places where one relaxes on the axis of the wheel of life to get the feel of life from jazz and cut the men I knew had said, and sullen grey faces with distant gay traces that used to be there, you could see where they'd been washed away by too many through the day. Twelve o'clock then you came along with your siren song to tempt me to madness. I thought for a while that your poignant smile was tinged with a sadness of a great love for me. Ah, yes, I was wrong again. I was wrong. And only last year, everything seemed so sure. Now life is awful again. A trough full of hearts could only be a week in Paris will ease the bite of it. All I care is to smile in spite of it. I'll forget you, I will while yet you are still burning inside my brain. Romance is mush, stifling those who strive. I live a lush life in some small dime. while I rot with the rest of those whose lives are lonely too. Dat was eh, Roberta Cambarini met Hank eh, Jones. Eh, nou ja, goed, daarvoor was ik Sarah von. waarvan je kan zeggen dat is toch wel een van de nou, misschien wel de beste, maar in ieder geval één van de beste zangeressen van een wat andere generatie. En Roberta Cambarini is eigenlijk van, van nu, zou je kunnen zeggen. en ehm, nou, eigenlijk wel een van de betere van dit moment. dus ik denk, doen we het een en het ander. Mooi, mooi. Ehm, ze hadden dezelfde humor en dezelfde gave voor improvisatie en konden daarom uitstekend met elkaar vinden.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 En worden daar nog veel gespeeld. Zoals ook het eh, Fly Me To The Moon. Gecomponeerd in 1954 door Bart Howard. En dat eerst In Other Words heette. Er bestaan tal van uitvoeringen van. Goede en slechte. Maar wat de Canadese jazzkoenen met Dusk ervan heeft gemaakt, tart alle verbeelding. Dit soort verminkingen zou moeten worden verboden. Laten we nog een keer gaan luisteren naar Fly Me To The Moon, maar dan op de klassieke manier. Door Frank Sinatra bij de band van Count Basie. Hoezo? Ja. Nee, dat is niet.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 Eh, dus gaan we nu naar Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Ja, dat is eh, de Charles Mingus Big Band. Eh, het nummer heet MDM. Eh, ja, ik zelf hou ook altijd wel van Charles Mingus. Sommige mensen vinden het een beetje herrie, maar ik ben altijd wel, uh, wel nou, deze tijd mag dat wel worden. Daarom, ja. ik denk iedereen is nou wel wakker. Dus, en anders dan ben je nu wel wakker. Dus dat is wel goed. ja, mooi moment dus, <laughs> Vooral in de Franse films in de jaren 50 en 60 werd veel jazzmuziek gebruikt. er werd zelfs speciaal voor gecomponeerd door Duke Ellington en Miles Davis en ook door Art Blakey. En dankzij zijn concerten in de Olympia eh, Theater in Parijs eh, eind jaren 50 werd Blakey gevraagd om de muziek te maken voor eh, de film Des Femmes Disparaissant van Eduard Molinaro. Met onder andere Benny Golson op saxofoon, Bobby Timmons op piano en Lee Morgan op trompet. Uit die film van morgen, Blues, Boer Marcel. Klassieke composities worden eh, regelmatig in jazzakkoord omgezet. En de Franse jazzpianist Jacques Lussier is daar een meester in. Van Johann Sebastian Bach heeft hij heel veel eh, muziek eh, swing gegeven. Maar nu hoorden we hem met zijn trio de Hongaarse dans nummer 5 van Brahms spelen. Rob, wat heb jij nog nou, ja, ik eh, had al in het begin gezegd, ik heb ook iets eh, heel anders mee. Uh, Turkse jazz. en dit is een Turkse jazzzangeres, die heet Julide Özelik. toen ik in Istanbul was, kwam ik die muziek tegen. En dat vond ik wel heel aardig. Dus ik stel voor dat we daar even wat van gaan horen. Oké.